vragen onmoedelijk verleden, Zij worden gevangen, gehouden. O hij die nog nooit iets misdeed, sluit nooit iets dat leeft achter tralies. stempels voor vrij. En geef ze volledige vrijheid. Toen maakt ze gelukkig en blij. zoveel pijn. Het leven is ieder gegeven om vrij en gelukkig te zijn. Voor altijd van vrijheid verstoord. hart. Een vogel die altijd gekooid zit, ziet, ziet de vreugd maar het smaak. steeds dat leeft achter tralies. Dat doet aan het hart zoveel pijn. Het leven is ieder gegeven.